Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de stad Californië is een waken aan de gang voor de slachtoffers van de schietpartij bij een zorgcentrum gisteren. Honderden mensen zijn aanwezig bij de herdenkingsbijeenkomst in een honkbalstadion. En ook in de moskee in de stad wordt een waken gehouden. Bij de schietpartij in San Bernardino kwamen 14 mensen om het leven en raakten 21 mensen gewond. Het is daarmee de dodelijkste schietpartij in de VS sinds 2012. Toen werden 26 mensen doodgeschoten bij een basisschool in Sandy Hook. Nederland betaalt vaak te veel voor dure kankermedicijnen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de prijs van die middelen in 15 Europese landen. Van de negen medicijnen waarvan de prijs werd vergeleken zijn er zeven te duur in Nederland. Uit het onderzoek blijkt ook dat er enorme verschillen zijn in de kortingen die kankercentra krijgen bij fabrikanten. In het ene land gaat het om een paar procent, in het andere soms om 50 procent. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam. Denemarken wil niet verder integreren in de EU. Dat is de uitkomst van een referendum over de vraag of het land bevoegdheden op het terrein van binnenlandse zaken en justitie af moet staan aan Brussel. Na telling van meer dan 80% van de stemmen blijkt de meerderheid van bijna 4%, 54% het voorstel af te wijzen. De uitkomst betekent dat Denemarken zelf de baas blijft op de twee beleidsterreinen. De uitzonderingspositie heeft het land sinds de Denen in 1992 het verdrag van Maastricht afwezen, ook via een referendum. Amerika heeft Nederland gevraagd om de strijd tegen IS te intensiveren. Dat heeft minister Koenders gezegd in een debat in de Kamer. Het kabinet neemt het verzoek zeer serieus, zegt Koenders. Nederland bombardeert IS tot nu toe alleen in Irak. Maar na de aanslagen in Parijs breiden steeds meer landen de luchtaanvallen uit naar IS-doelen in Syrië. Het weer, hier en daar kan nog een bui vallen, maar tegen de ochtend klaart het op. Het is tussen de 6 en de 9 graden.